Zoals restaurants, cafés en winkels. Eh, de enige uitzondering daarop zijn de supermarkten, de essentiële winkels, die blijven tot 8 uur open. En eh, verder, het onderwijs blijft open, maar er wordt wordt nog wel gesproken met de onderwijskoepels over mondkapjes in de bovenbouw. Leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool en middelbare scholieren moeten in de gang dan een mondkapje op. Ook voor veel sporters zit er slecht nieuws aan te komen. De sportscholen gaan van 5 tot 5 dicht. En amateursport mag ook niet tijdens de avondlockdown. De maatregelen gaan waarschijnlijk minimaal voor drie weken gelden. De politie verwacht een druk weekend vol demonstraties, rellen en voetbalwedstrijden... waar toch mensen op af gaan komen. Zouden social media-accounts goed in de gaten om te checken of daar oproepen op gaan komen. Er zijn al meerdere mensen opgepakt die hebben opgeroepen om te gaan rellen. De dode bruinvissen die afgelopen zomer massaal aanspoelden op de Waddeneilanden... droegen een gevaarlijke bacterie bij zich. Die kan bij walvissen zorgen voor bloedvergiftiging. Spoelden er in totaal ongeveer 190 aan. En koopjesjagers en Sint- en kerstshoppers slaan vandaag hun slag. Het is Black Friday en dat betekent flinke kortingen. In het winkelcentrum van Rotterdam-Alexander waren sommigen er al vroeg bij. Pyjama's, joggingbroeken, weet je, die standaard dingen. Het is Black Friday, is dat er nog wat tussen wat een beetje in de korting was? Nee, eigenlijk niet. Het is meer voor vanavond wat ze ja, bij de persconferentie gaan doen. Dus we dachten, gaan nog maar even even weg. In sommige steden gingen winkels extra vroeg open om te voorkomen dat het te druk zou worden. Het weer, steeds meer buien trekken over. Vanavond zelfs kans op natte sneeuw in het oosten. Het koelt vannacht af tot net boven nul. Morgen ook buien met hagel, onweer en natte sneeuw. En dan een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Burgerveen. 5 minuten vertraging. Op de A7 Horen richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit wormer en Zaandam is de vertraging 20 minuten.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 Nederland gaat vanaf zondag in een soort avondlockdown, verwachten Haagse bronnen in de aanloop naar de persconferentie van vanavond. Onder meer de horeca moet dan vanaf zondag om 5 uur al de deuren sluiten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land is ontsnapt aan een staatsgreep. Die zou gepland staan voor volgende week en zou worden gesteund door Rusland. Het Kremlin ontkent er iets mee te maken te hebben. Het weer. Vanavond kan in het zuidoosten en oosten wat natte sneeuw vallen. Morgen is het bewolkt met buien en dan wordt het zo'n 5 graden.